uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Weer toenadering tot elkaar. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov en zijn Amerikaanse collega Kerry gaan praten over de situatie in Syrië. Dat gebeurt zaterdag in het Zwitserse Lausanne. Vorige week stopte de VS het overleg met Rusland over een staakt het vuren in Syrië... na bombardementen op Aleppo door de Syrische en Russische luchtmacht. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding bevestigt dat er enkele Nederlanders in kampen in Syrië zitten waar ze worden heropgevoed na hun tijd bij terreurgroep IS. De BBC bericht over een kamp met zo'n 300 overlopers en krijgsgevangenen. Daar zou ook een Nederlander zitten die zich in 2014 aansloot bij, aansloot bij IS. Hij wil graag terug naar Nederland. Volgens Nationaal Coördinator Schoof kan dat, hij zal dan wel worden opgepakt. De oppositie in de Tweede Kamer blijft zeer kritisch over staatssecretaris Wiebes, ook na de aankondiging dat hij de Belastingdienst onder curatele plaatst. Volgens de SP heeft Wiebes staan toekijken hoe ambtenaren van de Belastingdienst een mooie vertrekregeling voor zichzelf maakten. Morgen is er een debat over de kwestie. Het kabinet wil niet dat er vanwege de ramp met vlucht MH17 extra sancties komen tegen Rusland. Premier Rutte is boos dat de Russen kritiek hebben op het internationale onderzoek. Toch vindt hij het niet handig om nu met de beschuldigende vinger naar een heel land te wijzen, zolang het OM geen namen van verdachten heeft genoemd. Dat zou volgens hem averechts werken. Voor doodslag op Nicole van den Hurk is 14 jaar cel geëist tegen verdachte Jos de G. De moord werd 21 jaar geleden gepleegd. Het slachtoffer was toen 15 jaar. De zaak zat jarenlang op doodspoor, tot in 2014 een DNA-spoor naar de G wees. Volgens justitie heeft hij Nicole van den Hurk verkracht en daarna gedood. De G heeft altijd ontkend. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, minimumtemperatuur vannacht 6 graden. Morgen eerst zonnige periode, maar later op de dag betrekt het. Het blijft wel droog. Het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een drukke avondspits in de Randstad. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A2 Utrecht en Bos bij Saltbommel, 21 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude een kwartier extra. En bij Rijswijk nog eens een half uur. Daar zijn ze bezig met een politieonderzoek. A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen 8 kilometer. Een kwartier vertraging. A12 Arnhem-Den Haag bij Kanaleneiland bijna een half uur extra.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 Mijn naam is Jonas Parson. En ik ben niet alleen, nee nee. Zijn naam is Gijs Smit. En samen zijn we Beachmasters. Tot 8 uur live op ZFM Zandvoort. Dit is Hardwell, Quaker Up Call. daar zijn we weer. Eh, goedenavond, uh, mijn naam is Jonas Parsons. En we zijn natuurlijk natuurlijk met Gijs Smit vandaag. Hey Gijs. Hey Jonas. Hey, ja, dit is je eerste keer radio natuurlijk. Ja. Maar eh, ja, hoe vind je dat tot nu toe? Ben je een beetje gespannen ervoor? Nee, valt best mee. Ja, heel veel mensen die hier komen, die hebben namelijk uh, microfoonvrees. Heb je daar nooit van gehoord? Nee. Nou, dan, ben jij echt, ben echt de eerste die daar geen last van hebt. Ja, dat is mooi natuurlijk. Hey, eh, wat gaan we vanavond doen? Eh, we zijn hier eh, een, goede vier weken ben ik hier geweest. We hebben de druk gehad. Het strandseizoen is afgelopen. Hè. Opruimen, winterstallingen, en dat soort dingen. En voor de rest nog wat klusjes. Hey, we gaan het met z'n tweeën hebben over de Gelderdam Arnhem afgelopen weekend. Justin Bieber. Dat is natuurlijk wel een knalpuntje waar we het even over moeten hebben. Ja, zeker weten. En eh, ja, we hebben natuurlijk de beste top 40 muziek voor je klaarstaan. En zelf nog een nummertjes. En we hebben ook nog van Marco Bassato Exclusive Holland XXL. Hebben we ook nog klaarstaan voor je. En uh, ja, verzoeknummers zijn altijd welkom, hè? Dat, weet je natuurlijk. Dat eh, mag via de Facebook ZFM Beachmasters. Of via de e-mail uh, zfmbeachmasters.gmail.com Of ja, als je gek genoeg bent, bel nog maar even naar de studio. Dat mag ook. Wil jij het nummer van de studio? Nee. Ah, wat is dit nou weer? Dat, dat kan toch eigenlijk niet, hè? Eigenlijk kan dat niet, uh, Gijs. Kijk, je komt hier en dan moet je gewoon voorbereid werkje hebben gedaan, hè? Dat snap je zelf ook wel, of niet? Ik ben goed voorbereid, maar niet overal op. Nou, dat is te zien. Je bent dus momenteel helemaal nergens voorbereid op. En dan maakt helemaal niks uit. hey, uh, wanneer krijgen we eens zin van de studio dan van je? Die ga jij zo opzoeken. Nou, ik weet hem wel, maar jij weet hem niet. Dat is het probleem. Hij komt eraan. Nee, dat, zo gaat het niet, jongeman. Het gaat er gewoon om dat jij dat gewoon moet. Dat soort dingen. We zijn hier, we hebben samen een radio Ik ben vanmorgen net twee uur lang bezig geweest met muziek. En dan komt er eentje binnen en vraag ik nu: om. Zal ik hem maar opnoemen dan? Oké, okay, kan ook via de studiotelefoon.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 En heb je de top 40 een beetje gehad. En al die nieuwe nummertjes. En dan zitten we zo samen te kijken met z'n tweeën. En dan zien we zo, what is love? En dan denken we allebei, what is love? En dan staat 2016 achter. Dus dan moet je wel een beetje de love van 2016 houden, of niet dan? Gijs? Ja. En wij gaan zo kijken van, denken, nou, dat kan wel. Dat kan wel. En na een minuut of na een seconde of twintig denken we... Godverdomme, wat is dit lekker nummer. Dus hier, Lost Frequencies. What is Love 2016. Of niet dan, Gijs? Jazeker. Zo noemen we dat vandaag. Sorry, David. It just it, it doesn't look real good. You have broken your leg in so many different places, and I'm afraid that you may not be able to play basketball again.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 Je luistert nog steeds naar ZFM Beachmasters. Met een kleine vijf minuten op de klok en dan gaan we gewoon weer verder met, eh, ja, hoe noemen we dat? Het uh, weerbericht. Dat is nog steeds hetzelfde gebleven hoor, dus wees daar niet bang voor. We gaan nu snel verder met Good Grief. Dit is ZFM Beachmasters, 106.9, Ziegelkanaal 40. out the other, one ear out the other. Burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photographs, missing from the photographs. Watching through do, I easily. What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh. Every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you, I miss you, I miss you more. You won't be a party I had to learn to live in the jungle.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 Zo, we draaien nog steeds de zomerste nummers. Over enkele seconden zal Gijs voor jou het weerbericht doen van de aankomende drie dagen. When I spent summer, on You. Zomer of winter, altijd weer ZFM. Ja, en dan is het alweer zover. Het is gewoon weer half zeven. na vier weken mag het alweer eens een keer. En dan hoef ik het niet eens zelf te doen. Wat dan luxe. Hier heb je Gijs met het weerbericht van Meteo Groep. Deze woensdag veel bewolking en vooral aan de noordkust ook een bui. Het wordt steeds slechts 11 of 12 graden bij stevige oostelijke wind. Donderdag af en toe zon en overal droog, bij 12 graden. Met vriendelijke groet, Gijs Smit. Van de wetergroep natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. Hij zit gewoon bij mij hier naast me in de studio. Hey, dit was het weer en wij gaan snel verder met de, eh, de files. Zal ik even kijken of nog een lezer bestaan? Oh, jawel. Op de A2 utrecht een Bos 13 minuten vragen tussen Nieuwegein en knooppunt dingen. Op de A2 utrecht zert Hogenbos 16 minuten vertraging tussen Culemborg en knooppunt Waardenbrug. En dan hebben we nog op de A2 natuurlijk al nog eentje staan. Ja, Eindhoven, Maastricht. Vijf minuten vertraging tussen Kruisdonk en Maastricht. En op de A2, zes minuten vertraging. Dan hebben oh, we er nog één. Oh, die is alweer weg. Ah, dat scheelt. Op de A4, 13 minuten vertraging tussen Hoofd op Zuid en Nieuw-Vennep. Rechterrijstrook is afgesloten, afgesloten en is gemiddeld een kilometerstand van 20 km per uur. Dat is niet veel, hè? Dat is niet veel, toch? Dat is zeker niet veel. Over de snelweg hoor je 120 rijden, geen 20. En dan hebben we nog op de A4 Amsterdam-Delft 10 minuten vertraging tussen Lima qua Duft en Dorp. Op de A4 Amsterdam-Delft 23 minuten vertraging tussen Leidschendam en Rijswijk. Er is een ongeval gebeurd. En er zijn ze dus onderzoeken twee rijstroken afgesloten. Verkeer eh, richting Bergen-op-Zoom volgens Rotterdam de A13 en de A20. Op de A7 Horm Den Oever 30 minuten vertraging tussen Wiering de Werf en Den Oever. Dat is precies hetzelfde dan. Hoe je nou in Amsterdam? Rijd even via de A8 of de A10 om. En eh, tot slot hebben we nog op de A27 Utrecht-Breda... 50 minuten vertraging tussen Lexmond en Industrieterrein Avelingen. Daar is filevorming eh, van eh, gesloten voor doorgaand zwaar vrachtverkeer. Schade aan het wegmeubilair. Deze omleiding betreft alleen vrachtverkeer. Deze verkeer mag omrijden via Den, Ho Den Bosch en Breda. Hey, heb jij nog wat files? Geef het door via uh, ZFM Beachmasters. En dan tot slot, ja, rij je harder 100 of 120 op de snelweg. Moet je even je rempedaal intrappen, niet te hard natuurlijk. Op de A8 bij Ozaan, Beverwijk, Amsterdam. Bij hectometerpaal 3.6 staan ze te flitseren. En op de A6 Rotterdam-Breda, daar staan ze ook bij hectometerpaal 70.7. Op de A27 Nieuwegein, Almere-Breda staan ze ook nog op bij hectometerpaal 66.2. En dan eh, ja, op die A73 staan ze weer alweer, ja ja. Bij echt Nijmegen bij hectometerpaal 12.8. En dan tot slot hebben we nog eentje op de A77 bij Gennep staan. Bij hectometerpaal 8.2. En rij jij nou ergens in de buurt van... Eh, ja, ik zie hier eh, op de N210 bij Kimpen aan de Lek. Kijk dan even uit bij hectometerpaal 3.1. Dit was weer een verkeer. Maar snel verder met Tsunamo. Drop that low. Zie van Beachmasters. 2016. Guys, are you ready? Yes, ready to go. Let's go. Zie je van Beachmasters. 106.9. weet het. Zie Zio kanaal 40 kan je altijd luisteren. www.zfm-live.nl 106.9 als je hier is Zandvoort En anders kunnen het altijd nog via 104.5 hier de kabel doen, hè. ZFM Zandvoort. ZFM Beachmasters. Ik hoor net ergens iets om half acht. We hebben een aankondiging, hè? Om half acht hebben we een aankondiging. Wist je dat al? Jazeker. Van Goodfellas. Live. Op de radio. Tsunamo, drop that low. Hier op 4FM Zandvoort. drop that low. Tsunamo. hoorde je hier op ZFM Beachmasters. En waren snel verder natuurlijk met onze enige echte Martin Garrix. En uh, ja, hoe heet die andere ook weer? Baby Russia. En dan heb ik het natuurlijk over In the Name of Love.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 swear my shit's so sick. I fuck my bitch, you gon' take two to the head. This baby, you the baddest. All this money, i am cash in. And I'm swerving all in traffic. While I'm trapping out the mansion. And I'm moving through the My way. the Oh, het was de afgelopen weekend, of niet dan? Zeker weten. Zo. Eh, waar hebben we het dan over? Over die moment dan onze enige echte Justin Bieber. Echt, wat was dat een heel oude. Echt, het is niet even op vakantie oude, het was een heel oude. Of niet dan? Zeker honderden fans die het stadion bezorgen. Honderden? Wat ben jij nou gek, joh? Duizenden fans. Wat duizenden? Tienduizenden? Nee, het was, eh, het was echt een gaaf. Oh, weet je wat dat dus zo leuk is? Dan sta je daar te werken. En dan, eh, nou, dan ben je daar s'morgens om laten we avond een uurtje of negen, weet je wel. En het leukste is, om 7 uur begint het voorprogramma, ja? Om 6, om half, nee, eh, eh, 6 uur ging de deur open, ja? Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Maar ze liggen er godverdomme morgens om half vijf al. Nee, eh, in ieder geval, we hebben het natuurlijk over Justin Bieber... wat afgelopen weekend in het Arnhemse Gelderdoom al was. de organisatie zei in ieder geval tegen ons, of tenminste tegen iedereen... kom pas om 11 uur. En waarom om 11 uur? waarom om 11 uur? Ik kan wel gaan zoeken, maar het staat er niet. Dat is gewoon een beetje eigen improvisatie. Weet je niet waarom om 11 uur? Om nou, moet je wel praten. want om daarvoor rustig te houden. Nou, in ieder geval, eh, ze zeggen om 11 uur natuurlijk, weet je wel, dan komt een beetje in hordes binnen. Nee hoor, ze waren een half uur van tevoren. Hey, eh, in ieder geval 500, 5000 fans rennen gillend naar het stadion toe... waar daarbij dranghekken omvervielen en meerdere fans te val kwamen. De chaos werd er toch alleen maar groter, schrijft de Gelderlander. Het was natuurlijk echt een chaos en wij kwamen eraan... en we zagen nog een heel partij met allemaal kussens en eh, slaapzakken liggen. Want eh, die lopen daar gewoon slapen. Had jij nou gewoon een uh, staanplaats, ja, dan moest je natuurlijk vanmorgens vroeg zijn. Want dan is het gewoon eh, staan waar je kan staan kan. Of niet dan? Zeker weten, s morgens is de ruimte, s middags niet meer. Nee, daarom. Dus, en er zijn ook een films van. Wil je meer kijken, kijk dan even op nieuws.nl. Maar in ieder geval, we stonden daar dus. En ja, gewoon fans, ze konden niet veel drinken. Want als ze naar de wc gingen, moesten we achteraan in de rij aansluiten. Dus dat werd hem allemaal niet. Ja, het was echt een chaos. in ieder geval, ze renden met z'n allen daar naartoe toen de hekken geopend waren. Ja, de rest weet ik toch niet. Eh, wil jij nog wat vertellen over? Nee, het begon om 7 uur. Dan begon eh, even Simons met het voorprogramma. En eh, daarna kwam natuurlijk onze enige rechter Justin Bieber 10 minuten te laat. Het zal eens een keer niet te zijn. En dan noemen we het maar het Zandvoortse kwartiertje wat hij Fd. deed. Ja, daar hebben we daar ook alles mee van. En uh, sommige bivakkeerden al sinds gisteren in de buurt van het voetbalstadion. Dat vandaag en morgen dienst doet als concertzaal. Het wordt ongeveer 67.000 bezoekers verwacht voor de twee concerten van de Canadese popster. Nou, dat was echt één gek huis, of niet Dan? Hoe ging je ook weer weg? Heb je dat niet mee? ja, oh, jij was, stond daar niet bij hè, toen hij wegging. Jawel, hij ging weg met twee hele mooie auto's voor hem... en zelf in een Volkswagen transportenbusje. Ja, maan maakt niks uit. Bij de voorreep politie en wat eh, was het een chaos. En al die gillende fans, hè, die rennen er gewoon achteraan. als echt als een eh, paard zonder kop, om het zo te zeggen. Gewoon over de weg heen, door die auto's heen, langs die auto's. Voor bussen sprongen ze. Alleen maar om nog heel even bij hem te zijn. Nou, het was een gek huis. Eh, hij gaat natuurlijk nu verder met zijn tours, met zijn Purpose Tour. Gaat hij door hele wereld heen. En hij gaat samen in eh, Azië en zo gaat hij met ons enige echte Martin Garrix spelen. En, eh, ja, jij weet er niet zoveel over, dus dat is wel minder. Ik moet jou wat meer eh, gaan vertellen over radio maken. Maar de maan is uit. En hij heeft natuurlijk ook zijn ja, zijn nieuwe nummer eigenlijk een beetje gedaan. Nou, niet nieuw, maar hij is ook niet oud. Jij kent het wel, samen met DJ Snake. Of niet? Jazeker. Oké. We gaan maar even luisteren. Dit is uh, ja, straks. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. DJ Snake featuring Justin Bieber. Let Me Love You hier op ZFM Zandvoort. Ben je nou ook een belieber? Dan moet je naar de, al die wereld toe, toe van hem.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 Currencies, featuring Sandro Cassava. Beautiful Life. Het leven is toch mooi, of niet dan? Zeker weten. De hypotheek. Hey, wat hebben wij net gedaan toen wij eh, hier eh, uitgebreid achter de computers zaten... en hebben eerst alle muziek uitgezocht, weet je nog? En daarna hebben we iets gedaan. Moet jij maar even heel goed aan gaan denken wat wij hebben gedaan. Ah, we hebben eerst muziek gezocht. Ja, dat klopt. We hebben een hele mooie lijst. Dat eh, staat er nu tussen. En daarna hebben wij een, eh, ook wat leuks gedaan hier. van in de studio. Nog zeker. Hè? Huh? Dat ga jij ons vast vertellen. Nee, dat ga jij mij vertellen. Je zat ernaast, je moet het weten. Kom op nou. Het was een mix van bijna een uur. Ja, klopt. Wij hebben een hele leuke hardstyle mix voor jullie samengesteld. Nee joh, yes, yes, nee, nou, hij snapt ook echt niks van. Echt, ik zweer je, kunnen we die jongen die gewoon net gratis op te halen. 2 euro hier op de studio op de Tolweg. 10 in zijn antwoord. Mag gelijk van mij zo meenemen, want echt, dit kan niet. We hebben daarna hebben we daar gewoon lekker eh, mix geluisterd. Ja, want we zaten hier Tommer te velen. Toen kregen we improvisatie. Exclusive Holland XXL. Je hoeft niet naar huis. Als je het nummer ziet staan daar, snap je nu wat ik bedoel? Ik snap wat jij bedoelt. Waarom praat je er helemaal niet met me mee? Wat heb ik nou jou? Echt, Donnie, als je luistert, kom zo snel mogelijk hier naartoe. Echt, dit kan niet. Eh, dit is erg. Dit is niet om te gieren, dit is erg. Mate, what are you doing, mate? Dit is niet zo goed, mate. I'm waiting for you. Je kan beter hem met Gelder dan zetten het verkeer laten regelen. Dat gaat stukken beter dan dat hij radio maakt. Dat is één wat zeker is. Nee, we hebben natuurlijk een beetje lopen brainstormen. En hebben we van Marco Bassato, je hoeft niet naar huis. Maar samen met D-Block en ST Fan. Of eventueel van Exclusive. Holland. XX. L. Hé, hey, kijk, ah, hij, begint het een beetje te snel. Hij maakt me woord af. Zullen we maar gaan luisteren dan? Dan eh, praat ik in de tussentijd jou voorbij. Ja? Ja. Oké, gaan we doen. Hier heb je op zaterdag. je hoeft niet naar huis. Inclusive Holland XXL. En er is nog niet te vertellen. meer zijn. Vanaf. Eh, Exclusive Holland XXL. Let's go! Dat was uh, Marco Bassato in zijn Restyle Remix of eh, Hardstyle Remix.